Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. nu toch niet alleen. Radeloos en verloren.